Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de waardering voor een van de grootste banken ter wereld verlaagd. Het Franse BNP Paribas heeft volgens het bedrijf behoorlijk last van de tegenvallende conjunctuur. economische risico's zijn de laatste tijd groter geworden. Ook de kredietwaardigheid van twee andere Franse banken ging omlaag, Cofidis en Bank Solvea. Elf andere Franse banken worden extra in de gaten gehouden. GroenLinks-voorzitter Smitsmans mag in de gemeenteraad van Roermond niets vertellen over de telefoontjes van VVD-wethouder Van Rij aan zijn partijgenoot Offermans. Dat heeft een woordvoerder van gouverneur Bovens vanavond gezegd. Smitsmans is lid van de vertrouwenscommissie die adviseert over een nieuwe burgemeester. Van Rij lekte uit die commissie naar Offermans en die telefoontjes zijn door de recherche onderschept. Smitsmans heeft bij de recherche naar de telefoontaps mogen luisteren, maar ze mag er vanwege de geheimhoudingsplicht van de commissie niets over vertellen. Een aantal partijen wil dat die geheimhoudingsplicht wordt opgeheven. Het Syrische leger legt vanaf morgen voor vier dagen de wapens neer. Dat is ter ere van het islamitische offerfeest. Wel zegt het leger dat het zich het recht voorbehoudt om te reageren als de rebellen aanvallen. Enkele rebellenleiders hebben laten weten het bestand te respecteren. De Rolling Stones hebben in Parijs vanavond een onaangekondigd concert gegeven. De band, waarvan de leden allemaal rond de 70 zijn, speelde een uur voor een klein publiek. Volgens Twitterberichten verwonderde het zanger Mick Jagger dat nog niemand een stoel nodig had. Het concert was een verrassing voor de Parijzenaren en de prijs van de kaartjes ook, want toeschouwers konden naar binnen voor 15 euro. Bij de concerten van de Stones in november kosten de kaartjes honderden euro's. Dan nog het weer, vannacht vanuit het noorden opklaringen.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 sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm ZFM. Multicolored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind resting on his shoulders, waiting for their moment to fly.